Jasper Meijer met het NOS-journaal. Bij de gaswinning in Groningen is de verstrengeling tussen de overheid en gasbedrijf NAM nog groter dan gedacht. Dat blijkt uit tot nu toe vertrouwelijke notulen die in handen zijn van de NOS. Niet alleen stemden topambtenaren en Shell en ExxonMobil, die samen de NAM bezitten, hun communicatie voortdurend op elkaar af. Ook probeerden ze samen te voorkomen dat de gaskraan dichtging. ging. Het speelde met name in 2012 toen na een flinke aardbeving de toezichthouder aandrong op vermindering van de gasboringen. De Italiaanse katholieke kerk gaat een onderzoek instellen naar seksueel misbruik. Dat hebben de bisschoppen besloten op hun jaarlijkse vergadering. Een groep wetenschappers krijgt toegang tot kerkelijke documenten... waarmee ze het misbruiksschandaal vanaf het jaar 2000 in kaart kunnen brengen. In tegenstelling tot veel andere Europese landen is in Italië nog nooit onderzoek gedaan naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Critici vinden het onderzoek niet ver genoeg gaan omdat alleen de laatste 20 jaar worden onderzocht. De Amerikaanse beurzen hebben zich deze week hersteld van de koersverliezen van de zeven weken ervoor. De drie grote aandelenindexen lieten grote weekstijgingen zien van meer dan 6 procent. Kopjesjagers zorgde er deze week voor dat de koersen weer zijn gestegen, zeggen analisten. En ook gunstig nieuws over de inflatie en uitgaven van consumenten stuwde de indexen omhoog. Onderzoek van onder meer de arbeidsinspectie moet uitwijzen hoe het ongeval in het Sprookjesbos in Valkenburg gistermiddag kon gebeuren. In het pretpark raakten drie bezoekers gewond toen het bakje van een attractie afbrak en naar beneden viel. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het ongeluk gebeurde in een attractie met een soort gondels... waarin bezoekers kunnen uitkijken over het park.